Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft twee ministers naar huis gestuurd en vervroegde verkiezingen aangekondigd. In een verklaring zegt Netanyahu dat hij geen oppositie duldt binnen de regering. De ministers Livni van Justitie en Lapid van Financiën, die iedere middenpartij leiden, hebben zich de laatste weken fel verzet tegen een aantal begrotingsmaatregelen en andere voornemens. Zo voelden ze niets voor een verhoging van het defensiebudget en verzetten ze zich ook tegen een nieuwe wet waarin staat dat Israël de staat van het Joodse volk is. De vervroegde verkiezingen in Israël zijn waarschijnlijk in maart. President Obama heeft Ashton Carter voorgedragen als nieuwe Amerikaanse minister van Defensie. Carter moet de opvolger worden van de ontslagen Chuck Hagel. Die moest eind vorige maand opstappen omdat hij in de ogen van Obama ongeschikt was om de strijd tegen IS in Syrië en Irak te leiden. Ashton Carter is 60 jaar en volgens de Washington Post een grote onbekende buiten Washington. Maar in het Pentagon was hij een jaar lang de nummer 2 achter Hegel. Staatssecretaris Dijksma versoepelt voor een deel de maatregelen die gelden vanwege de vogelgriep. Pluimveebedrijven die niet in het westen van het land liggen... mogen vanaf donderdag weer vleeskuikens uitbroeden en vervoeren. Buiten het westen liggen veel bedrijven in gebieden met weinig water. Daar komen nauwelijks sminten, de wilde eenden die het virus bij zich dragen. Rond de getroffen bedrijven in het westen blijven de strenge maatregelen wel gelden. Nederland levert mogelijk al vanaf januari duizend militairen voor een flitsmacht aan de grens met de Baltische Staten en Rusland. Dat heeft de NAVO besloten in Brussel. De eenheid moet snel kunnen reageren op dreigingen uit Rusland. Voorlopig bestaat de missie uit Noorse, Duitse en Nederlandse militairen. Minister Hennis had al gezegd dat Nederland een bijdrage zou leveren. Pas in 2016 is de flitsmacht op volledige sterkte. Het weer op de meeste plaatsen blijft het bewolkt, met misschien wat lichte motregen. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen blijft het bewolkt, maar waarschijnlijk wel droog. Dan wordt het 1 tot 4 graden. Dit is DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Oud-Zuid en knooppunt Watergraasmeer, 5 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Veemarkt, 4 kilometer na een ongeluk.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 Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. skipping. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot dance. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot dance. Hot dance. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot dance. And my band that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh I'll sit you hallelujah.